Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De ME heeft gisteren Nieuw-West een betoging van zo'n 250 Turkse Nederlanders beëindigd. Daarbij zijn waterkanonnen en de wapenstok gebruikt. Burgemeester Van der Laan liet het protest eerder op de dag toe, zolang het vreedzaam verliep. Toen de sfeer s'avonds grimmig werd, besloot hij de betoging te beëindigen. Zeker zes mensen zijn opgepakt, onder meer voor het gooien van stenen. Criminele motorbendes begeven zich steeds vaker in lokale horecagelegenheden. Dat komt volgens het AD doordat veel clubhuizen zijn gesloten. Gemeentes zoeken nu manieren om de trend tegen te gaan. Zo staat in Den Bosch in de horecaverordening dat motorbendes geen bijeenkomsten mogen houden in cafés. En in het centrum van Tilburg mogen cafébezoekers geen groepskleding dragen. De partij Denk zet moskeebesturen onder druk om stemmen te winnen. Dat zegt de Raad van Marokkaanse Moskeeën in Nederland. Volgens de Raad wil Denk dat moskeebesturen hun achterban aansporen om op die partij te stemmen. Door de agressieve stijl van Denk zouden sommige moslims er niet voor uit durven komen dat ze liever op een andere partij stemmen. Zes politieke partijen ondertekenen vandaag een plan om seksueel ongewenst gedrag tegen te gaan, onder meer door betere seksuele vorming op school. De ondertekenaars zijn de PvdA, SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50PLUS. Uit onderzoek van Ipsos blijkt dat 13% van de Nederlanders de aandacht voor seksuele intimidatie overdreven vindt. En een kwart zegt dat meisjes met sexy kleding niet moeten zeuren als ze seksueel getinte opmerkingen krijgen. Pek trainer Ron Jans gaat werken voor de KNVB. Hij wordt hoofddocent in de cursus Coach Betaald Voetbal. Hij zal dat eerst nog combineren met zijn werk bij PEC Zwolle, waar hij na dit seizoen vertrekt. In Studio Voetbal zei de 58-jarige Jans dat hij nog niet klaar is als trainer, maar dat hij eens wil ervaren hoe het is om een jaar lang niet als hoofdcoach actief te zijn. Het weer, het wordt een vrij zonnige dag, maxima tussen 11 en 15 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. van de ANWB. Files op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Wadenooien. 9 kilometer na een ongeluk, vertraging ongeveer drie kwartier. Verderop op de A15 richting Rotterdam bij harningsveld Giesendam 5 kilometer. Dat kost je nog eens 20 minuten. En op de A15 richting Europort bij de Botlektunnel 4 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging ongeveer een kwartier... Na een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, bij Almere Haven, 4 kilometer.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 Dance for life. Dance for life. We people them first. Put them first. And when the floodgates burst, come inside and we'll keep you strong. We protect the children of this new dawn. We properly skilled and we fear no storm. And what we're building will persevere long after the wicked then disappear. Justice, truths and rights gone clear. Me and the union are gonna start this year. Me and the youth, we are gonna start this year. dance for life for life.